van met het NOS Bij een schietpartij in het Vroezenpark in Rotterdam is vanmiddag een 35-jarige man gewond geraakt. Hij is buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Even later is een 40-jarige Rotterdammer aangehouden. Aan het schietincident ging een ruzie vooraf. Het was op dat moment echt druk in het park, waar op mooie dagen veel mensen komen om te recreëren en te barbecuen. In de regio Saragossa in het noordoosten van Spanje zijn acht dorpen ontruimd vanwege een fel uitslaande natuurbrand. Zo'n 1500 mensen zijn ondergebracht in sportcentra in de omgeving. Onder de brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, maar dat terecht bemoeilijkt te worden door de harde wind. Ook in het zuiden van Spanje, in de buurt van Murcia, woedt een bosbrand. Die zou veroorzaakt zijn door bliksem. De grote brand in de Gironde in Frankrijk is dankzij een regenachtige nacht onder controle. Duizenden mensen kunnen weer terug naar huis. Het gaat iets beter met de neergestoken schrijver Salman Rushdie... zegt zijn zoon in een verklaring op Twitter. 75-jarige Britse indiaanse schrijver werd eergisteren neergestoken... in een plaatsje in het noordoosten van de VS... vlak voor die een lezing zou geven. Hij werd tien keer gestoken, onder meer in zijn hals, buik en oog. Inmiddels is hij van de beademing en kan hij weer praten... maar hij houdt wel blijvend letsel over aan de aanval. Zo moet hij waarschijnlijk het zicht in een van zijn ogen missen... en is zijn lever beschadigd. Voor het eerst in maanden mogen in de Duitse plaats Waldorf in Baden-Württemberg de katten weer naar buiten. Op last van de autoriteiten moesten de katten tijdens het broedseizoen van de kuifleverik binnenblijven of worden aangelijnd. De zeldzame maakt zijn nestjes op de grond en is dus een makkelijke prooi voor de katten. Eigenaren van katten die ondanks de lockdown bestraft werden, betrapt werden op het vernielen van nestjes, konden een boete van maximaal 50.000 euro tegemoet zien. Het weer. Vanavond kunnen stapelwolken in het noordoosten uitgroeien tot enkele onweersbuien. Temperatuur daalt vannacht tot een graad of 20. Morgen afwisselend wolken en zon. Later op de dag mogelijk een onweersbui. En het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N200 Haarlem-Zandvoort 3 kilometer file tussen Overveen en Alkmaar. Alle parkeerplaatsen in Zandvoort zijn bezet. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars bij Peaceful Radio Show 1503. We gaan weer beginnen aan een eh, uur muziek. En het eerste nummer komt van Frolin After the Battle. En toen ik dat las, toen moest ik denken van was dat maar waar? Was die oorlog maar voorbij? Was die strijd maar voorbij? Daarna gaan we op de Indiaanse tour. Muziek uit India met Ropa Pansenar Palsule. Nou, ik spreek het natuurlijk een beetje op zijn Nederlands uit. Het is een, uh, ik ga een kort nummertje draaien. Het is twee minuten van een track van meer dan 30 minuten. Eh, het is eh, traditionele muziek uit India. En dat is een, ja, ligt nogal gevoelig voor onze westerse oortjes, laat ik het zo zeggen. Dan de single van de tweede nieuwe single. Vorige week hadden we een andere. Van de groep vader, moeder, dochter van 2002. 2002. Clouds Below heet deze single. Nou, dan gaan we terug in de tijd. We zijn inmiddels eh, zo'n beetje aangeland bij 1997. En dat doen we met ehm, muziek van het label Easy Digit Music, maar ook van uh, Oriana Music. En dan heb ik het over de eh, The Heart of Glasmer. Ot Ajo Glasmer Band. En dus Jiddische muziek. Ehm, en daar had ik het vorige week ook al een beetje over. Ehm, dan hebben we nog een, eh, wat wereldmuziek, folkmuziek, Irish ballads van John Close. Uh, het is wel lekker, eh, lekker, ja, toch wel lekkere muziek, die Irish ballads. En Cheetah eh, met Beauty All Around. Ja, moest even goed kijken. En we sluiten weer af met Anthony Boost. En dit keer met Bert Bart Janssens twee Belgen. Hè. Anthony was dan weliswaar een geboren Engelsman. Het was, was eh, erg leuk om hem te horen praten, want hij eh, had natuurlijk een, eh, een Vlaams accent, maar toch weer met op, een beetje op zijn Engels. Dus het allerlei dialecten door elkaar heen. en dat was wel nou, een hele goede kerel. Anthony Boost was gitarist in de begeleidingsband van Stef Bos hij is ons eh, helaas eh, veel te vroeg eh, is overleden. Oké, terug naar de werkelijkheid. Peaceful Radio Show 1503, deel 2. Daar ga je nu naar luisteren. Boom alarm. Boom, boom, baby, give me some. Give me some. balam, boom boom baby, give me some. Europe, Europe, boom alarm, boom boom baby, give me some. Europe, Europe, boom alarm, boom boom.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 Don O'Connor was down with the fever. Sixty rebels today bound for Botany Bay, and many will reach the receiver. as well. A ship danced like a moth in the firelight. White horses rode high as a devil passed by, taking souls to Hades by twilight. Five weeks out to sea, we were now 43. We buried our comrades each morning. In our own slime, we were lost in the time. Endless nights without dawn. man's Where the climate is wrong, the gun makes the law.